vooral door de rook en roet die door het oude deel van het museum trokken. De politie onderzoekt of er een verband is tussen twee plofkraken in Friesland. In Bakkenveen was er vannacht een knal bij een pinautomaat. Waarschijnlijk is het explosief niet helemaal afgegaan. De explosieve opruimingsdienst maakt het materiaal daarom onschadelijk. Gisternacht was het een paar kilometer verderop ook al raak in Houderwijk. Ook daar ontplofte de springstof niet. Er zitten rekenfouten in het onderzoek naar de milieueffecten en de geluidsoverlast door de uitbreiding van Lelystad Airport. Staatssecretaris Dijksma geeft in een brief aan de Tweede Kamer toe dat op sommige plekken toestellen lager vliegen en met meer motorvermogen dan eerder gemeld. Ze laat de berekeningen corrigeren, maar denkt dat de aanvliegroutes en de planning niet veranderen. De brandweer in Californië krijgt de bosbranden in het noorden steeds beter onder controle. Tienduizenden geëvacueerden kunnen terug naar huis. Ook wordt er regen verwacht. Noord-Californië wordt sinds een week geteisterd door de dodelijkste natuurbranden in de Amerikaanse staat ooit. Ruim 40 mensen zijn omgekomen. Er zijn nog 100 vermisten, al zijn sommigen misschien dubbel geteld. Vrouwen melden zich vaker ziek op het werk dan mannen. Volgens het CBS geldt dat voor alle leeftijdsgroepen... maar vooral in de groep werknemers tussen de 25 en 35 jaar. In die leeftijdscategorie zitten vrouwelijke werknemers... gemiddeld ruim vier van de 100 werkdagen ziek thuis. Twee keer zoveel als mannen. Deels is dat te verklaren door ziekte tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Het weer, de zon laat zich regelmatig zien vandaag... maar met 17 tot 22 graden is het wel iets frisser dan de afgelopen dagen. Ook morgen nog aardig nazomerweer. Vanaf donderdag wisselvalliger. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bijzonderheden van deze ochtendspits in de Randstad op de A1 namens wordt Amsterdam... tussen Hoevelaak en Eembrug een kwartier vertraging na een ongeluk. Op de A10 Koenplein richting Amstel kapotte vrachtauto... tussen Zeeburg en Amsterdam Centrum staat file. Ruim 10 minuten vertraging. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 3. En N247 Hoorn-Amsterdam 5 minuten vertraging bij Broek in Waterland.